Een redacteur van de Volkskrant zat in de Sprinter. Hij zag de machinist na de botsing uit de bestuurderscabine komen en hoorde haar zeggen... Ik vrees dat ik een rood sein heb gemist. Ook de Telegraaf schrijft dat de Sprinter door rood is gereden. De krant baseert zich op bronnen bij de NS en ProRail. De twee spoorbedrijven willen niet reageren op de berichten in de kranten. Ze wachten tot alle onderzoeken zijn afgerond. Gisteren overleed een 68-jarige vrouw aan de verwondingen die ze opliep. Bij het ongeluk raakten meer dan 100 mensen gewond. Daarvan liggen er nog 16 in het ziekenhuis. De beperkingen voor het treinverkeer bij Amsterdam zijn voorbij. De treinen rijden weer volgens de dienstregeling, zo heeft de NS laten weten. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is gewonnen door de socialist François Hollande. Zittend president Nicolas Sarkozy is als tweede geëindigd. Alleen de stemmen in het buitenland moeten nog worden geteld. Hollande haalde ruim 28% van de stemmen, Sarkozy bijna 27%. De uiterst rechtse Marine Le Pen komt op de derde plaats met 18% van de stemmen. En dat is meer dan haar vader Jean-Marie ooit heeft gehaald. De tweede stemronde op 6 mei gaat zoals verwacht tussen Hollande en Sarkozy. Het is voor het eerst sinds 1958 dat een zittend president de eerste ronde verliest. De opkomst bij de verkiezingen was zo'n 80 in Amsterdam is een dode gevallen bij een schietpartij. Het incident was rond 10 uur gisteravond in een horecagelegenheid op de hoek van de Van Wouwstraat en de Stadhouderskade. Het slachtoffer is een man. De vermoedelijke dader sloeg op de vlucht, maar kon kort daarna worden aangehouden. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Langs de kust neemt de kans op een bui tegen de ochtend toe. Temperatuur ligt rond 5 graden. Overdag eerst zon, maar tegen de avond gaat het regenen en het wordt 13 graden. Dit was het... Zandvoort